Goedemorgen, ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. Sierra Leone opent een klopjacht op de Nederlandse drugscrimineel Bolle Jos. Zelfs burgers wordt gevraagd om mee te zoeken. Vorige maand werd duidelijk dat Bolle Jos in Sierra Leone zit. Er doken toen beelden van hem op bij een kerkdienst waar ook de president bij was. De politie van Sierra Leone denkt dat hij daar onder de schuilnaam Omar Sherif door het leven gaat. De drugscrimineel is in Nederland en België veroordeeld tot jarenlange gevangenisstraffen. President Trump wil het onmogelijk maken voor transgender vrouwen om mee te doen aan sportwedstrijden in Amerika. Hij heeft een besluit ondertekend dat hij het weren van mannen uit vrouwensporten noemt. Volgens Trump zijn ze namelijk in het voordeel als ze meedoen bij de vrouwen. Deze transgender atlete is woedend. This is part of a whole program to essentially erase transgender Americans from American life. And yes, just to note, transgender Americans are just that. We're Americans. Trump overweegt ook om geen visum meer te geven aan transgender vrouwen uit het buitenland... die in Amerika aan wedstrijden willen meedoen. Dat zou dan ook gelden voor de Olympische Spelen... die in 2028 in Los Angeles worden georganiseerd. En PSV staat in de halve finale van de KNVB-beker. Gisteravond wonnen de Eindhovenaren in een echte bekerkraker van Feyenoord. Het stond na 7 minuten al 1-0 voor PSV. Commentator Arman Afsaroglu was erbij. Door het feit dat Feyenoord niet heel veel kansen wist af te dwingen... en zeker niet wist te benutten, kwam PSV eigenlijk geen moment in de problemen. In de tweede helft wist Gustil de voorsprong verder uit te bouwen... en wat Feyenoord geplaagd en geteisterd door blessures verder ook probeerde. Het doelpunt zat er niet in. Ook Go Ahead Eagles en Heracles staan in de halve finales. Vanavond komt de laatste amateurploeg in het toernooi in actie. Quick Boys uit Katwijk. De voorzitter ziet het helemaal zitten. De bekerfinale is meestal op een zondag. Dus dat zou hem voor zijn ploeg niet worden. Omdat zij vanwege het geloof niet mogen spelen die dag. Dit jaar is de finale op zaterdag moeten ze dus wel eerst nog even twee potjes weten te winnen. De eerste is vanavond tegen AZ.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 泪眼含。 trust in you As long as we've been together It should be so easy The time rêve au van?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 De dader van de dodelijke schietpartij op een school in Zweden was een man van 35. Volgens Zweedse media was zijn aanval gericht op sociale diensten die zijn uitkering hadden stopgezet. Bij de schietpartij kwamen 11 mensen om, onder wie de schutter zelf. Het weer. Het KNMI waarschuwt voor dichte mist. De dag begint ook grijs. Later wel meer zon bij zo'n 7 graden. so far away I've been wanting for so long I gotta stop, stop, stop, stop see it clearly And I won't close my eyes If this is all I could get, get, get you think someone is the one and only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 Changing, but diapers on babies. Get higher than the background singer. Sing